Maar de initiatiefnemers van het centrum zeggen dat ze van niets wisten. Dominee Jones zegt nu dat hij is voorgelogen. De Amerikaanse regering oefent grote druk op hem uit om de Koranverbrandingen niet door te laten gaan. Informateur Cenk Willink verwacht pas maandag met zijn eindverslag te komen. Hij praat vandaag nog met zijn voorganger Opstelten en met voorzitter Van der Linden van de Eerste Kamer. Gisteren zeiden de fractieleiders Rutte, Wilders en Verhagen tegen Cenk Willink dat ze er alle vertrouwen in hebben dat de formatie van een rechtskabinet met gedoogsteun van de PVV gaat lukken. In de Amerikaanse plaats San Bruno bij San Francisco zijn na een explosie tientallen huizen door brand verwoest. Er is zeker één dode, 19 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat een gasleiding is geëxplodeerd. De brandweer heeft moeite de brand onder controle te krijgen. Op Bonaire woedt nog steeds grote brand in een grote olietank. Een poging om de brand met schuim te blussen mislukte omdat de brandweer niet genoeg schuim heeft. Er wordt extra schuim uit het buitenland ingevlogen. Over de schadelijke gevolgen voor een nabijgelegen natuurgebied is nog weinig te zeggen. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen op het WK in de finale tegen gastland Argentinië. Nederland plaatste zich gisteravond voor de vierde volgende keer voor de finale door een moeizame overwinning op Engeland. Na verlenging was het 1-1. Oranje won de strafballenserie met 4-3. Argentinië schakelde met 2-0 Duitsland uit. De hockeyfinale is in de nacht van zaterdag op zondag. Het weer wisselend bewolkt en zonnig, plaatselijk enkele buien. Het wordt 20 graden, morgen droog, warm en flinke zonnige perioden. Dit was het NOS Journaal.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 We gaan deze ochtend lekker rustig beginnen met mooie, sfeervolle nummers. Eh, om goed wakker te worden, want dat is toch denk ik wel de bedoeling. En dan langzamerhand gaan we wat ingewikkelder stukken draaien. Maar niet zo ingewikkeld dat je denkt, wat draait hij nu opeens? Nee, zo We gaan door. my vision. Stepping with light feet, swiftly and noiselessly stepping. stretched and still. How quiet they breathe, the little children. couple sleep soundly in their bed. He with his palm on the hip of his wife, and she with her palm on the hip of the husband. The sisters sleep lovingly side by side in their bed. The men sleep lovingly side by side in theirs, and the mother sleeps with her. the sleepers are very beautiful as they lie unclosed. They flow hand in hand over the whole. It's a long, long while from May to December, but the days grow short I'll spend Nat King Cole met de toepasselijke September Song. Daarvoor van de CD Nightmare Kurt Elling. En Ramsey Lewis hebben we natuurlijk gehad. Ja, luisteraars, we zwijmelen maar gewoon even zo verder. Dan kunt u rustig uw ontbijtje eh, klaarmaken. En gezellig nog eventjes een beetje misschien wat dichter tegen elkaar kruipen. Want niet om het een of ander, ik vind het nog behoorlijk fris buiten. Binnen is het wellicht alweer warmer geworden. Goed, we gaan verder. my Hear me, willow, and weep for me. Gone, my lovely dreams, lovely summer dreams. Gone and left me here to weep my tears along the stream as I can be. Hear me, willow, and weep for me. Whisper to the wind and say that love is sin. my plea. Hear me, willow, and weep for me. for they bend your branches down along the ground and cover me. Listen to my plea shiver. Just body language, can you blame it? My love is like a raging river, and I think you're the one to tame it. You, you're the quiet shy type. You always whisper, never shout it. shout Ja, Michael Franks. Je zou er toch bijna spontaan weer van in slaap vallen. <laughs> van al die soft nummers. Maar, nevertheless, we gaan, we gaan daar gewoon mee door. Voor Michael Franks met Tell Me All About It eh, hoorde u Molly Johnson met Willow Weep For Me. Wat mij betreft een van de mooiste uitvoeringen hoor. Van, dan, ja, achter zijn natuurlijk wel duizend uitvoeringen van dat nummer. En het is gewoon een prachtig nummer. Dus we gaan weer heel relaxed en heel rustig verder. Thank you. Diana Krall, die zich de laatste jaren toch wel heeft ontwikkeld tot een allround jazz performer. Eh, met verschillende stijlen. Ze is natuurlijk getrouwd met Elvis Costello. Ik heb haar mogen zien op het North Sea Jazz. Eh, een paar maanden geleden, nou weer, ja, in juli, zoiets. En eh, ja, dat valt niet tegen. Dat is echt het is een ontzettende, technisch ook een hele goede jazzpianiste. Vokaal eh, niet altijd even warm, maar eh, de laatste tijd heeft ze toch wel dingen opgenomen, stukken opgenomen die, eh, die er niet om liggen. Mooi. Nou ja, ehm, daarvoor natuurlijk Stan Getz met One Out Samba. En we gaan nu een wat zwaarder stuk draaien. Ja, applaus. Beste luisteraars voor het orkest natuurlijk van Duke Ellington. The ehm, Mexican Concert. En dit was dan een medley waarvan u uiteraard de stukken herkende. Eh, we gaan het eerste uur gaan we afsluiten met George Benson van zijn cd Body Talk uit 1973. Zeer vooruitstrevend. George Benson Earl Klug, gitaar. Ron Carter en Gary King, bass. Jack Dionat, drums. Enzovoort. Fantastisch nummer.